Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil dat aanslagplegers... zoals afgelopen weekend in de VS... makkelijker de doodstraf kunnen krijgen. Trump reageerde in een persconferentie op de twee schutters in Texas en Ohio... die in totaal 29 mensen hebben gedood. Trump wil dat het ministerie van Justitie wetgeving opstelt... die ervoor zorgt dat mensen die een massamoord plegen... de doodstraf kunnen krijgen zonder dat ze jarenlang door kunnen produceren. De explosie vannacht in Cairo in Egypte was een doelbewuste aanslag met een autobom, zegt het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken. Twintig mensen kwamen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. De explosie was vlak voor het Nationaal Kankerinstituut... dat deels moest worden geëvacueerd. De autoriteiten gingen in eerste instantie nog uit van een ongeluk. Maar ze zeggen nu dat de terreurgroep Hasm verantwoordelijk is. Bij een luchtaanval in het zuiden van Libië zijn zeker 40 doden gevallen, melden verschillende media. Volgens de BBC vielen de slachtoffers op een bruiloft in de stad Moerzoek. De bommen zouden zijn afgeworpen door troepen van generaal Haftar. Na de dood van dictator Gaddafi in 2011 is het chaos in Libië. Generaal Haftar heeft ongeveer twee derde van het land in handen. In de hoofdstad Tripoli is de door de VN erkende regering aan de macht. Een juwelier in de designer outlet in Roermond is beroofd van 180.000 euro aan diamanten. Dat gebeurde al in december, maar is pas vandaag door de politie naar buiten gebracht. Eind december kwamen vier mannen de zaak in Roermond binnen. Een van hen leidde het personeel af, terwijl de andere drie een vitrine openmaakten en de diamanten eruit haalden. Daarna liepen ze de winkel uit. De politie heeft geprobeerd om de zaak in stilte op te lossen. Maar nu dat niet is gelukt, zijn bewakingsbeelden van de roof vrijgekomen. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en kan er hooguit nog een bui vallen.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 myself, tell myself, draw the line And I do, I do But once in a while I trip up and I cross the line And I think of you Two years just like that My head still takes me back Thought it was done, but I Guess it's never really over Oh, we were such a mess But wasn't it the best? Thought it was done, but I Guess it's never guess I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. Cause I can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. And I do, I do. But once in a while I trip up. never Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti <laughs> I got it. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. I'm driving on a lonely road.